Ook moet Karzai zijn land beter voorbereiden op zelfstandigheid, zonder hulp van de buitenlandse troepen. Obama heeft dat gezegd in een telefoongesprek met de Afghaanse leider. Hij vindt dat Karzai zijn herverkiezing moet aangrijpen om een nieuw hoofdstuk te schrijven. Woorden alleen zijn niet genoeg, die moeten worden gevolgd door daden, aldus Obama. De president noemde de uitkomst van de Afghaanse verkiezingen rommelig, maar wel in overeenstemming met de Afghaanse wet. De tweede ronde, die voor zaterdag gepland stond, werd geschrapt nadat Karzais uitdager Abdullah zich had teruggetrokken. De Britse bank Royal Bank of Scotland schrapt de komende twee jaar nog eens 3700 banen bij zijn vestigingen in Groot-Brittannië. Met de reorganisatie gaat ongeveer 14% van de werkgelegenheid in de Britse vestigingen verloren. Het verlies van de 3700 banen komt bovenop eerdere reorganisaties bij Royal Bank of Scotland, waarbij in totaal 16.000 banen moeten worden geschrapt. Organisaties en ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben in het onderwijs zijn tegen de verandering van het zogenoemde rugzakjesbudget. Staatssecretaris Dijksma wil het geld voor een hulpbehoevend kind niet meer door de ouders laten besteden. Ze wil het geld direct aan de school overmaken, die dan in overleg met de ouders bekijkt wat ermee wordt gedaan. Volgens de organisaties leidt zo'n regeling tot willekeur. Per school kan het beleid sterk variëren. Bovendien zouden de ouders weinig invloed meer hebben op de begeleiding van hun kinderen. Het weer landinwaarts overwegend droog en flinke opklaringen. Het koelt af tot 4 graden. Morgen is dat zon, later weer regen. De wind trekt aan tot krachtig of hard en het wordt 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort, zie je het antwoord tussen of pride to make it easier.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 children's laughter remind us how to anyone it all. Ain't. you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul and the sorrow that cast your fears aside, and you know you can survive.